Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. Door de coronapandemie zijn er meer studenten met een studieschuld. Begin dit jaar waren er 1,6 miljoen mensen met een studieschuld. Ruim 100.000 meer dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vorig jaar was het slagingspercentage van leerlingen in het voortgezet onderwijs uitzonderlijk hoog. Onder meer omdat het schriftelijk examen niet doorging. Ook was een tussenjaar amper mogelijk. Daardoor begonnen meer studenten dan anders aan een studie. Simon Kestemaker is overleden. De oud-voetbaltrainer begon zijn trainersloopbaan in 1982 in Australië. Terug in Nederland boekte hij verschillende successen. Zo wist hij FC Volendam te behoeden voor degradatie uit de eredivisie... en promoveerde hij naar de eredivisie met de clubs De Graafschap en DS79... dat nu FC Dordrecht heet. Simon Kistemaker overleed na een lang ziekbed. Hij is 81 jaar geworden. OMT-leden halen fel uit naar de politiek. Intensive Care hoofd Diederik Gommers vreest voor code zwart over 10 dagen. Bij code zwart moeten artsen bepalen wie, op, wie naar de IC mag en wie niet. Het zou volgens hem verstandig zijn om niet te praten over 2G... maar over een harde lockdown, inclusief schoolsluitingen. Een opschaling van de IC-bedden, zoals demissionair minister De Jonge voor ogen heeft... wil hij niet, omdat veel personeel thuis zit met één of meer besmette kinderen. Het is Barcelona niet gelukt te winnen van Benfica in de groepsfase van de Champions League. In Camp Nou bleef het 0-0. Frenkie de Jong en Memphis Depay maakten allebei de 90 minuten vol. Luc de Jong bleef op de bank. Door het gelijkspel behouden ze hun twee punten voorsprong op Benfica... en komt het voor Barcelona aan op de laatste groepswedstrijd. Dan spelen ze uit tegen Bayern München, dat nog geen punten heeft verloren. Benfica speelt thuis tegen Dynamo Kiev.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 s'avonds laat. Tot ze lang aan de overkant zag hij ze staan. Iemand riep, je hoort niet bij ons, een missteek pijn. Denk goed na welke kant je staat. de op weg naar het plein. Een taxi, het is te laat, het is voorbij.